12 Jelle Visser met het NOS-journaal. EU-onderhandelaar Barnier noemt het brexit-akkoord met Groot-Brittannië een cruciale stap. In het document van bijna 600 pagina's zijn afspraken gemaakt over rechten van burgers, financiën, luchtvaart, landbouw en vervoer. Voor de grens met Ierland nemen de onderhandelaars meer tijd.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 And the piano cries out, let me play once for you. and a hole in one shoe Sat playing a song that nobody knew music ring out and let sound fill the room from that warm down piano. Up and out of tune. Then from the crowd a man shouted a bid. One thousand dollars for that piano I'll give. Two thousand, three thousand, and the bidding went on. As a man in the town coat kept playing that song. Bit more and more till a 5,000 figure rang out from the floor.